Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zes kinderen gewond geraakt. Dat meldt het Oekraïense leger. Ook zijn er minstens twintig gewonde volwassenen. Volgens burgemeester van de Oekraïense hoofdstad werden twee flatgebouwen geraakt. Gisternacht waren er ook al aanvallen op Kiev. De luchthaven van Vilnius is gisteravond en vannacht urenlang dicht geweest... vanwege belarussische weerballonnen in het luchtruim. Die worden volgens Litouwen gebruikt voor sigarettensmokkel. De afgelopen weken waren er verschillende incidenten met ballonnen en drones bij Europese luchthavens... met annuleringen en vertragingen tot gevolg. Israël heeft een aanval uitgevoerd in centraal Gaza, ondanks het staakt het vuren. De aanval was volgens het leger gericht op iemand die een aanslag wilde plegen. Of dat klopt is niet te controleren. Lokale medici zeggen dat er vier gewonden zijn. Vannacht is er een einde gekomen aan de zomertijd en is de klok een uur teruggezet. Dat gebeurde om drie uur in alle Europese landen. Door het verzetten van de klok is het nu ochtends eerder licht, maar ook s'avonds weer eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdsverschil met de eilanden is daarom nu weer vijf in plaats van zes uur. In de Verenigde Staten eindigt de zomertijd over een week. Op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili... heeft Hetty van der Wouw goud gewonnen op de kilometer tijdrit. Ze reed de finale in 1 minuut en 3 seconden. Het was een fractie van een seconde sneller dan tijdens de kwalificatie... waar ze gistermiddag ook al haar eigen wereldrecord brak. Van der Wouw was in de finale ruim een anderhalve seconde sneller... dan de nummer 2, Jana Burlakova uit Rusland. Het weer vooral in het noorden zware buien met onweer. In het zuiden vaker droog. Het is 4 tot 9 graden.